kom aan hè. Goed zo, kom op. het karakter. Heel goed. Heel goed, hè. Come on, hè. Ja, dat komt om iedereen. Ja, dat

Langs daar eigenlijk het iets vlotter. Dat is nog ietsje harder dan langs hier. Ja, ik ga achter die dingen. Tegen dat wel

Ja, dat is goed zo. Ja, je zit er, ja. Goed, hè. Kom aan, het sterven. Rustig rustig Ja, goed hè. De groot, leggen,

Thank you.